7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De zorg die coronapatiënten nodig hebben om te herstellen... moet ruimer worden vergoed. Dat adviseert het Zorginstituut aan minister Ark voor Medische Zorg. Vooral patiënten die op de intensive care hebben gelegen... of ernstig ziek thuis zaten... hebben geregeld last van verzwakte spieren... kortademigheid en concentratieverlies. Ze worden vaak doorverwezen naar een fysio- of ergotherapeut. Maar die zorg wordt nu nog maar deels vergoed... Het advies van het Zorginstituut is opvallend... omdat normaal alleen zorg wordt vergoed waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt. Inbrekers zijn weer bijna net zo actief als voor de coronacrisis. Tade schrijft dat op basis van politiecijfers. In het voorjaar waren er veel minder inbraken vanwege de intelligente lockdown. Omdat mensen nu weer minder vaak thuis zijn is het aantal inbraken weer gestegen. Ook verzekeraars zien volgens de krant dat er weer vaker wordt ingebroken. Moederbedrijf Jumbo sluit ruim een kwart van de Laplace-vestigingen. Van de 80 restaurants gaan er 23 dicht. Zo'n 480 banen staan daarmee op de tocht, schrijft de Telegraaf. Er zouden geen gedwongen ontslagen vallen. Door de coronacrisis gaat het niet goed met Laplace. Nog altijd is meer dan de helft van de vestigingen niet open. En de zoektocht naar het vermiste Duitse meisje van 14 bij Ameland is stopgezet. Vandaag zullen alleen nog maar vissersboten uitvaren om verder te zoeken, zegt de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Het meisje verdween zaterdagavond in zee. Er is geen hoop meer dat ze nog in leven is. Waarschijnlijk is ze door de sterke stroming afgedreven en door het donker uit het zicht verdwenen. Twintig garnalenkotters uit Groningen en Friesland zijn nu verder aan het zoeken naar het meisje. Het weer, de dag begint zonnig, maar in de middag vanuit het westen meer bewolking. Blijft droog bij 20 tot 24 graden. Morgen is het grotendeels bewolkt met vooral ochtends soms regen.